Mariette Krol met het NOS Journaal. Er komt geen corona-toegangsbewijs voor amateursporten in de buitenlucht. Dat heeft premier Rutte gezegd in het Kamerdebat over de nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet trekt het plan in na felle kritiek van de Kamer en de sportsector. De sportkoepels zagen problemen bij de controle van zo'n coronapas op sportvelden. Het kabinet wilde de eis voor sporters daarom al laten vallen... en doet dat nu dus ook voor publiek bij buitensporten... zoals voetbal, honkbal en atletiek. Voor de rest van het coronapakket dat het kabinet dinsdag presenteerde... is voldoende steun in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer geeft formeel steun aan een parlementaire enquête... naar de aanpak van de coronacrisis. Dat zo'n enquête er zou komen stond al vast. De komende dag zal een Kamermeerderheid instemmen met de start van de voorbereidingen. Ergens volgend jaar. Verschillende fracties twijfelden of het niet te vroeg is voor zo'n enquête... omdat de coronacrisis nog in volle gang is maar de enquête kan worden uitgesteld. Inmiddels doet ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar de aanpak van de coronapandemie. In Rotterdam is een explosie geweest in een woning. Twee bewoners zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Ook is er flink wat schade. De gevel van de woning is ontzet, kozijnen liggen op straat en er zijn ruiten gesprongen. 50 omwonenden zijn geëvacueerd omdat het appartementencomplex door de explosie instabiel is. Het pand wordt onderzocht. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. in het oosten van Rusland is een wit-Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Alle negen inzittenden zijn daarbij omgekomen. Het gaat om Wit-Russen, Russen en Oekraïners. Hun vliegtuig stortte neer bij de landing in de buurt van de stad Irkutsk. Het is nog niet duidelijk waardoor dat kwam. Het weer op veel plaatsen mistig, ook de komende ochtend. Vannacht 2 tot 5 graden, overdag bewolkt, een enkele bui en een graad of 9.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 Champagne, a buzz, mouth, tobacco, when we popping it's like dynamite. Well dynamite. Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. I'm ain't going in tonight to the morning light. Tell the girl, then we have them all When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl like girl, When you keep pressing my girl over and over fish or fish out from the dance floor to the bedroom, sweet relax. Give me a little more of the love when I got stop. Brace it up, my girl, the bum fish drop, drop when you keep pressing my girl. You will blow up this bad girl. Make me reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh. the loving non-stop, yeah. luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar.